Een voorspoedige start. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Kort na het opstijgen in Sochi van de radar verdwenen en neergestort in de Zwarte Zee. Dat meldt het ministerie van Defensie. Aan boord waren 91 mensen, onder wie journalisten en leden van het Alexandrov-ensemble. De Tupolev was op weg naar de stad Latakia in Syrië. Kort na het opstijgen maakte het vliegtuig een manoeuvre boven de Zwarte Zee... waarna het contact werd verbroken. Een reddingsteam heeft het vliegtuig inmiddels gelokaliseerd en wrakstukken gezien. Het Alexandrov Ensemble is een koor van de Russische strijdkrachten. De muzikanten zouden in Syrië een concert geven voor Russische militairen. In de Zuid-Duitse stad Augsburg moeten 54.000 mensen hun huis uit. Er wordt een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Het is de grootste evacuatie in Duitsland na de oorlog. De bom, van 1,8 ton zwaar, ligt in het centrum van de stad... en werd dinsdag ontdekt bij graafwerkzaamheden. In Zevenaar zijn bij een brand op een industrieterrein vier mensen licht gewond geraakt. Het zijn twee politieagenten en twee bewoners die rook hebben ingeademd. De rook van de brand leidde op de snelweg A12 tot een ongeluk waarbij vier auto's waren betrokken. Een van de automobilisten schrok van de dichte rook en trapte op de rem. De andere auto's botsten vervolgens op elkaar. Een van de inzittenden is gewond geraakt. Paus Franciscus heeft tijdens de kerstdienst in het Vaticaan aandacht gevraagd voor het lijden van kinderen en voor mensen die in hongersnood verkeren. Verder stond de paus stil bij vluchtelingen die de gevaren trotseren op de routes naar een veilige plek en de slachtoffers van bombardementen op Syrische steden, zoals Aleppo. Later vandaag zal paus Franciscus zijn traditionele kerstboodschap uitspreken. Hij doet dat om 12 uur vanaf het balkon van de Sint-Pieter. Tot besluit het weer, bewolkt, soms wat motregen. Het wordt erg zacht vandaag, 10 tot 13 graden. Wel kan het stevig gaan waaien.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 Christmas tree. en stuur u allemaal fijne dagen.